dan het wel met het NOS-journaal. ...om verder bloedvergieten te voorkomen. Al Arabiya zegt dat deze zoon Sadi naar de nieuwszender heeft gebeld... en ook de opstandelingen zeggen dat Sadi contact heeft gezocht. Maar een andere zoon, Seif, zegt dat hij doorvecht tot aan zijn dood. Volgens hem staan in Sirte 20.000 jongeren klaar om voor Gaddafi te strijden gaat nog steeds erg slecht met Saab. Eigenaar Victor Muller maakte bekend dat het verlies in een jaar tijd is verviervoudigd tot 224 miljoen euro en dat er nog steeds geen geld is gevonden om de autoproductie te hervatten. De Zweedse vakbonden dreigen met een faillissementsaanvraag als vrijdag de salarissen niet zijn betaald. In Venetië is het oudste filmfestival ter wereld begonnen met een openingsfilm van regisseur en hoofdrolspeler George Clooney. De film The Ides of March gaat over intriges rond de campagne van een democratische presidentskandidaat. Het is een van de films die meedingen naar de Gouden Leeuw, de prijs voor de beste film. Twente-aanvaller Brian Ruiz vertrekt naar Fulham, de Engelse club van trainer Martin Jol. Fulham betaalt 12 miljoen euro voor de Costa Ricaan. Verder hebben op de laatste dag van de voetbaltransferperiode ook Ajax, Twente en PSV zich versterkt. Ajax heeft de Russische spits Bulikin gecontracteerd. Leroy Fair gaat van Feyenoord naar Twente. En PSV neemt van Groningen de Sloveen Tim Matafs over. De transferperiode sluit om middernacht. Robin Haase heeft de tweede ronde bereikt van de US Open. De Haagse tennisser had geen enkele moeite met de Portugees Rui Machado. In de tweede ronde moet Haase het in New York opnemen tegen de als vierde geplaatste Brit Andy Murray.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 Eh, een, dame die helemaal natuurlijk zelf met uh, van computers deze prachtige muziek maakt. Dreaming of Oceans. En ehm, ja, dat gaat natuurlijk een beetje door. Je kunt dat allemaal ehm, natuurlijk naluisteren op mijn website eh, peacefulradio.eu, maar ook via soundcloud.com. En dan typ je IO, IOtronica in en dan eh, vind je al haar muziek. Wij gaan verder in dit eh, programma Peaceful Radio met Creating Abundance van Erik Bergroend. Veel luisterplezier. plezier. even greater financial success in my future. I am financially independent. I make right decisions about money. I make more than I spend. My income goes up each month. Up and up and up. I always have The angels go before me. And the angels bring me everything that's for my highest good. I walk the golden path. I am now on the golden road of success. The golden road of abundance. The golden road of riches. I follow my heart. I feel good about everything in my I feel good about everyone in my life. And I am fully prepared. I always know what to do. I always know what to say. I am always guided. Because God is in my life. God is guiding me. God is directing all their joy. There's enough for everyone, including me. I am such a success. I radiate positive energy and success. My subconscious is filled with success patterns. My subconscious is filled with prosperity patterns. My subconscious is filled with abundance conscious feels rich, and all my subpersonalities feel rich. All my subpersonalities are open to abundance, and my inner moneymaker feels great. MUZIEK Christian met Light and Spirit. Sacred Renaissance Music, zo noemt hij het zelf. Van het label New Earth Records tot ons gekomen via osho.nl. Zoals ook de laatste cd die ik zo van start zal laten gaan. Dat is Essential Touch, verzamel cd van het label New Earth Records. En we gaan naar track 6 luisteren. Al Groomer Gone met eh, Utopia Al Gahira. Mooie titels allemaal, maar ik ga alvast afscheid van je nemen. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio, aflevering 739.